maar nu gaan wij dan weer. Met z'n allen naar de bergen, wat gaan wij daar keer? Voor 150 piek, twee weken vol pensioen. de bus naar de bergen, ik wist ik dat het kon. Hey buschauffeur, de hele bus met pissen. Hey buschauffeur, de hele bus met pissen. Hey buschauffeur, de hele bus met pissen. Dit is dit dus, dit is dit dus, bedoeld het is niet waar.